uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De Belastingdienst moet beter opletten of internationale digitale diensten wel belasting betalen, zegt de Algemene Rekenkamer. Steeds meer mensen hebben een abonnement op een digitale krant, downloaden games of streamen digitaal muziek en films. Tot begin dit jaar controleerde de Belastingdienst niet of de BTW-aangifte van die bedrijven wel klopte. Tegenwoordig wordt er wel gecontroleerd, maar dat gaat met de hand en dus langzaam. Staatsbosbeheer hoeft niet voor de rechter te komen... vanwege de dood van grote grazers in de Oostvaardersplassen. Een aantal mensen had aangifte gedaan... omdat er afgelopen voorjaar zoveel edelherten, paarden en andere grazers... doodgingen door honger en kou. Dat was de schuld van Staatsbosbeheer, vinden zij. Maar volgens het Openbaar Ministerie klopt dat niet. Staatsbosbeheer voert landelijk beleid uit... en is dus strafrechtelijk niet verantwoordelijk, meent het OM. De Amsterdamse politie heeft een jongen van 16 aangehouden... die thuis gestolen kunst uit de oudheid had liggen... ter waarde van zeker 150.000 euro. Daar lagen vermiste beeldjes, boeken en een perkamentrol. Volgens de politie had de jongen al op jonge leeftijd een fascinatie voor kunst en archeologie. Hij wilde de oudheden van dichtbij bekijken en nam tijdens meerdere tripjes naar het museum verschillende stukken mee. De zaak kwam aan het licht toen de jonge kunstliefhebber een afbeelding van een van de gestolen beeldjes liet zien aan een kunstverzamelaar. Die wist vrijwel meteen dat dit beeldje thuis hoorde in een Amsterdams museum. De politie heeft zich vanmiddag ontfermd over een blond jongetje van een jaar of twee... dat alleen op straat liep in de Molenstraat in Helmond. De jongen had alleen een t-shirt, een luier en slippers aan. Na een burgernetbericht meldde zich tegen zes uur een familielid van het jongetje... dat met de moeder naar het politiebureau kwam. Waarom het kind alleen en zonder warme kleren op straat liep is nog niet duidelijk. Het weer. Vanavond bewolkt en wat regen of motregen.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 Tenlijn op je kont. Schat, ik draai je om, om, om. Pot, pot, potra, otra, otra vez. Die culo fue yo. Ik ben obsessed. Que lo que, que lo que, aquí me teres. Hambresa me la niña. Calle bebé con el culo. Je weet ik ben in love met je culo Ik wil dat je het voor me wijn geen Hugo Morena Zet die bakken aan mijn face Schat je gaat niet wakker bij je papa uit de space. Ik wil dat je wakker met je body aan je waist Hoe je die bakken voor me druk is onbericht gisteren.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 so I try to make them brave. And I know, I know it's gonna be a good day. came to be, so baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house, and everything in between. And then uh, suddenly, we're 10, 23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Our old friends and now our enemies. And now I, I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun goes set day you know where we ride through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put our mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away Spending the night together in a different place Know the love is how all these ideas came to be So baby, right now, are with me? Run away now, run away now, run away now Run away now, run away now, run away now He used to meet me on the east side She used to meet me on the east side he used to meet me on the east side.